René van Brakel met het NOS-journaal. De Poolse president Komor excuses aanvaardt van de Amerikaanse president Obama. Die had woensdag de nazi-concentratiekampen Poolse vernietigingskampen genoemd. Polen verzet zich daartegen. De meeste vernietigingskampen lagen op Pools grondgebied, maar Polen was bezet door de Duitsers. Obama gebruikte de term afgelopen woensdag bij de uitreiking van een hoge onderscheiding aan een Poolse verzetstrijder. Met de excuses van Obama lijkt de kou nu uit de lucht. Voor 11.000 provincieambtenaren is er een akkoord over een nieuwe CAO. Daarover zijn de betrokken vakbonden het eens geworden met het interprovinciaal overleg. De ambtenaren krijgen met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van 1,2 In april wezen de provinciemedewerkers via een referendum een eerder bod af. Deze week werden de onderhandelingen weer opgepakt en konden de partijen het eens worden. Gemeenteambtenaren hebben op dit moment nog geen nieuwe CAO. Voormalig directeur Al Bayrak van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers stapt naar de rechter om een ontslagvergoeding af te dwingen. Minister Leers zei gisteren dat Al Bayrak die vergoeding niet krijgt omdat ze zelf verantwoordelijk is voor haar ontslag. Volgens minister Leers heeft Al Bayrak verwijtbaar gehandeld en kan daarom van een ontslagvergoeding geen sprake zijn. Volgens de advocaat van Al Bayrak gaat het COA hierover en niet de minister. Minister Spies van Binnenlandse Zaken wil niet op de CDA-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. In een toelichting benadrukt ze dat ze bij de vorige verkiezingen ook al niet op de lijst stond en dat ze al acht jaar in de Kamer heeft gezeten. Ze sluit een nieuw ministerschap niet uit. Spies deed pas nog mee aan de lijsttrekkerverkiezing bij het CDA, maar daar kwam ze niet verder dan de vijfde plaats.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 22e aflevering van de 22e jaargang alweer. En vandaag 1 juni van 2012. de lijst 22 stijgers, 1 zittenblijver, 15 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Jason Mraz, I Won't Give Up na 19 weken. En Madonna, Nicki Mia. Mia, Give Me All Your Loving na 15 verdwijnen uit de lijst. Whistle van Flowrider is de tweede plaat die je zo gaat horen. 9 plaatsen winst en daarmee de snelste stijger. snelste daler wat was eh, Train en Drive-By. En die zakt in keer van 16 naar 30. Twee platen die het langst genoteerd zijn in de lijst staan onderaan Flowrider, Sierra the Wild Ones en Corey Jepson. Call Me Maybe, allerlei 17 weken. In juni vinden we ook wel in de geschiedenisboeken 1998 in het Hockey Arena omgebouwde voetbalstadion van Utrecht herovert de Nederlandse mannenhockeyploeg de wereldtitel. Spanje werd in de verlenging met 3-2 verslagen. In 2001 de 12-jarige Zuid-Afrikaanse AIDS-activist en patiënt Nikhil Jonsen. die lange tijd een symbool was voor de strijd tegen AIDS in Zuid-Afrika, verliest de strijd tegen de slopende ziekte en sterft. En vandaag, in juni 2012, zijn de collega's van de lokale omroep AB Radio uit Bloemendaal die hun naam omdopen naar Jouw FM.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 En die kennen wij natuurlijk beter als Flowrider en zijn Whittle. In de derde week gaat hij omhoog van 26 naar 17. En daarvoor Of Monsters en Men Dirty Pass. Die staat vijf weken in de lijst. Die plaat gaat drie plekken omhoog. Vorige week namelijk nog 21 deze week terug te vinden op 18. Een plaat die vorige week nog net niet binnen de top 20 zat. Nou ja, net wel eigenlijk op plek 20. Gaat deze week nog vier plaatsen omhoog naar 16 Kaneen. En Nelly Vertado, Is Anybody Out There? Never felt pretty, never looked like Cameron. Diaz was her last name, always been abandoned. Keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing up for Banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You could point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire, with one last hope He puts his arms up higher I can see him crying out, yeah Is there anybody out there? He's really counting on your love Still struggling uphill But you act like you don't care Right now he can really use a show He's crying Built in Zandvoort. Zandvoort. De eerste single die eh, een hit was voor deze man stamt alweer uit 2001. November 2001 om eh, precies te zijn. How You Remind Me begon het ook ooit mee voor eh, Nickelback. En nu een paar jaar later zijn ze dus, dus nog steeds Lullaby. Die Lullaby staat 11 weken in de lijst en zakt van 11 naar plek 14. Daarvoor Kneen en Nelly Furtado's Anybody Out There. I wish that this night would never alles Adam Lambert en Bruno Mars. There's plenty of time to sleep when staat zes weken in de lijst. So let's just stay awake until we grow Vorige week nog 15, deze week omhoog naar 13. You know that I wish that this night deze week Adam Lambert en Bruno Mars Never Close Our Eyes. En voordat ik jou voorgesteld aan de nummer 11, eerst even een overzichtje. Op nummer 20 deze week de Babysitter zekers Everything's Gonna Be Alright. In de vierde week gaan ze twee plekken omhoog. Zes plaatsen omhoog in de vierde week Avicii en Salem Salem hier Silhouettes. Of Monsters and Men, Dirty Paul staat 5 weken in de lijst, gaat van 21 naar 18. En Florida Whistle staat drie weken in de lijst, gaat van 26 naar 17. Kneen en Nelly Furtado is Anybody Out There staat 8 weken in lijst, gaat van 20 omhoog naar 16. John Mayer Shadow Days staat nu op 15, vorige week nog op 8. En ondertussen alweer 11 weken in de lijst. Nickelback Lullaby staat 11 weken in de lijst, zak van 11 naar 14. En Adam Lambert, Bruno Mars, Never Close Her Eyes in de 6e week omhoog van 15 naar 13. Hot Shell Ray en Honestly staat nu 9 weken in de lijst, vorige week nog 10, deze week 12. En vorige week 12, deze week 11 Carmin en Broken Hearted. In de 8e week gaat ze dus weer een plekje omhoog. the jump. but now I'm pacing. Five minutes, ten minutes, now it's been an hour. the time, such a crime, not a single word. Sipping on that on it too. Everything you said is like gold with the view. Business in the front, party in the back. Maybe I was wrong, was the outfit really whack? This kind of thing doesn't happen usually. I'm on the opposite side of it, truthfully. I know you want it, so come and get it. Cheerio. See, I've been waiting all day for you to call me baby. So let's get up, let's get on it. Don't you leave me broken hearted tonight. Oh. let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, on, oh, let's go get it down. The sound, on, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three? Leave a good tip. I'ma blow all my money and don't give a shit. i I'm shits. On the floor. Saw you, saw you, saw you, saw you from afar. Thought I say what's up. You can't tell me your name when we waking up. They, they, they call me Tunchi. I'm good, I'm Gucci. Now you can kiss your old dude goodbye. Smooches, you're a beast. You're, you're a beauty. Man, I think somebody didn't give Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework Brighter in the dark So let's turn off the lights And give me that spark Every time It would bring me Saw you from afar, thought I would say what's up You can tell me your name when we waking up They, they, call me Tunchi, I'm good, I'm Gucci you can kiss your old dude goodbye. Smooches, you're a beast. You're, you're a beauty. Man, I think somebody then gave Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework. Brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. What it been like?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 Ondertussen aangekomen dus in de top 5 van Europa. Straks even voor de klok van 5 we weten welke plaat de allerbeste is. Maar ik ga je nu wel vertellen wie op 4 staat. En daar zijn ze weer de mannen van Of Monsters and Men. En deze keer is Little Talks in de tiende week omhoog van 5 naar 4 toe. Straks de volgende trouwens van 4 omhoog naar 3. Ze schuiven allebei dus een plekje op. Dat is ook in de tiende week. Dan DJ Fresh en Rico Ora.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 naar 2. Zes weken lang in de lijst Gustavo Lima en Ballade. DJ Fresh, Rita Aura and Hot Right Now. Of Monsters and Men, Little Talks en Mayor Hart en Whistle Kicks, The Walk maken de top 5 compleet. Althans maak hem tot nummer 5 compleet, want één plaat heb je nog te goed van mij. Dat is op dit moment de beste plaat in Europa. Net als vorige week in handen van Rihanna. Where have you been? for you, babe. Searching for you, babe. Rihanna dus de beste in Europa. Acht weken in de lijst. Where Have You Been? Gustavo Lima, Ballade en DJ Fresh en Rita Ora. Hot Right Now maken de top 3 compleet voor deze week. Volgende week dan heb ik weer een hele nieuwe lijst voor je. Dan gewoon weer tussen 3 en 5 op vrijdag. Veel plezier zometeen met die jongens van je weekend in. Tussen 5 en 7 gaan ze er gewoon weer een leuke show van maken. En mocht je naar Zandvoort Culinair gaan, eet smakelijk alvast dan. We hebben goed weer dit weekend, dus veel plezier.